basketball. We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 hard to find. Misschien was je gisteravond ook al te horen op Radio Daar Tijdens die wel heel zomerse aflevering van Dex Drums en Rock'n'Roll. Met Patrick en Chris. Zij draaiden de, de zomerrits die in een eh, bolletje zaten al. De jongens zaten al echt al de zomer in een bol. En eh, nou, vandaag begon het toch wel eh, aardig op te lijken zeg. Dit waren twee verzoekjes waarmee we de Indie 501 uh, mee begonnen. Ehm, Vraag me alsjeblieft niet hoe deze artiesten heten. Nee, dat is een grapje hoor. Travy McCoy en samen met eh, zijn grote vriend Bruno Mars... Biljonair hoorde je op eh, Radio 5 alleen. En zojuist dus de Gim, Class, Heroes en Stereo Hearts. Ja, onze Donna, hè, ze heeft dus toch eh, niet de summer gehaald. Um, dacht ik, ja, ik kan als alle jogs doen en het beste nummer gaan draaien wat Donna ooit heeft opgenomen. Maar ik heb toch besloten om even iets anders te doen. Ik heb namelijk eh, besloten om eh, haar laatste woorden even uit te zenden op eh, Radio 501. Um, ehm, alleen, dit cd-spelletje heeft zo'n klein play-knopje... dat het echt verrekte moeilijk is om hem aan de praat te krijgen. Ehm, maar ik... Ja, daar was hij. Daar was hij heel even. Misschien herkende je hem al. Het is natuurlijk een van de laatste grote hits geweest dit. ik meen eind jaren 80. En ik moet eh, stiekem me eh, toegeven dat ik dit eigenlijk ook wel haar allerbeste vind. En het bleek dus dat ze op haar sterrenbed ook deze woorden uitsprak eh, vlak voordat ze aan haar hemelvaart begon. This time I know it's for real. ben ik toch nog eh, helemaal vergeten eh, wie de verzoekjes hebben aangevraagd waarmee ik deze Indie 501 begon. Het is eh, ja, waarschijnlijk weer een nieuwe traditie die we op gaan starten. Of een oude traditie die we opnieuw op gaan starten. Het zijn namelijk mijn zoons geweest, Jess en Casper, die het hadden aangevraagd. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. op eh, Radio 5 alleen aandacht voor London Calling, dat ehm, eh, volgende week plaatsvindt in Amsterdam. Ook een stukje Lowlands. Af Monsters and Men zijn toegevoegd aan de line-up. door de Dirty Paws op eh, Radio 501. Ehm, straks nog aandacht voor ehm, de top 10 meest verschrikkelijke kindernamen, uitgedeeld door BN'ers. Ik had er een paar met Barry doorgenomen in zijn programma. Ik krijg straks de top 10 van mij. Hier is de game. Zijn laatste mixtape was uh, zwaar onder een niveau. Maar deze maakt alles weer goed. Nigga, Usher said let it burn. So I'ma let this shit burn, burn, burn, burn. Nigga, hate said let it burn. So I'ma let the streets burn, burn, burn, burn. Funk Flex said let it burn. So I'ma let the city burn, burn. Burn, burn. K. Slay said let it burn, so I'ma let New York burn. Uh-huh. burn. I'm on fire, fully on fire. My dogs up north hear this, they gon' riot. I'm talking Red Cross CEOs in they riot gear. What's this I'm in New York's big quiet, yeah. Well, now I'm here. Ain't you glad? All my dudes that held it down, I wanna thank you, Fab. Thank you, Kiss. Law, some gangster shit. I'm going hard for New York till they clank my wrist again. And since Wayne Carter's locked up inside my pen, I've been watching from the side, I've been taking it in now I'm playing to win. I ain't playing, nigga, play me, I aim at your chin. Then I'm straight to the pin. Do my time, come home, and I'ma make it again. Glad to see Cam and Jim finally making amends. Niggas making them ends instead of hating on friends. We can all be Dame Dash, Jay in the bins. Throw my Yankee on. Then I straighten the brim. Nigga disrespect my city, then he taking a swim. Got it fucked up, looking for a king. One buried in Brooklyn, the others in Sing Sing. Nigga Usher said let it burn, so I'ma let this shit burn, burn, burn, burn. Yo, Mr. C said let it burn, so I'ma let the streets burn, burn, burn, burn. Blue said let it burn, so I'ma let the city burn, burn, burn, burn. Enough said, let it burn. So I'ma let New York burn, burn, burn. New York, Nigga, we can take it back to Illmatic and Godson. Or we can blaze one for Big L, the good die young. Us niggas in the Bronx still talking about why pun. Everybody mom in the hood talking my son. But nope, it's my song. The hood's rap icon. New York's been dark and I'm back to turn the lights on. Back to when Tyson's on had us like yo, the fight song. The fresh champion hoodie with my spikes on with my Christ on. Getting my dice on, nigga, this the Bronx, so you know I got my knife on. I rep the sewers and subways till I'm under that. Drop the beat, yo flex, let's bring the tunnel back. My city shitty, sometimes my city ditty. Sometimes we cock hammers and get to the nitty gritty. Niggas dying out in New York, looking for a king. He buried in Brooklyn and the others in Sing Sing. Nigga Usher said let it burn, so I'ma let this shit burn, burn yo, the boy yo. Envy said let it burn, so I'ma let the streets burn, burn, burn, burn. Yo, Absolute said let it burn, so I'ma let the city burn, burn, burn, burn. Self said let it burn, so I'ma let New York burn, burn, burn. burn. What you niggas wanna hear about the lights and shit? I be all up in my make with my ice and shit. Nah, I'm too gully. Yeah, the Bronx bully knocking on your door with the goons and the fully. On some Larry David shit, shooting through the door. What you expect is the apple. We riding to the core, fuck flex. Time to kill two birds with one stone. Yo, fifth, hated and love it. You and Game should do a song. Somebody tell Joe that Mike say with the BS. Both from the BX, so it's still TS. And that's for the Cuban nigga and my Cuban. Sometimes it get wild out here. Rick Rubin. On the FDR, the six moving, two strikers, Rikers, lifers, can't be stupid. So next time you get lost, looking for a king, take a ride to Brooklyn to visit a Sing Sing. Nigga Usher said let it burn, so I'ma let this shit burn, burn, burn, burn. Yo, My girl yo. Angie said let it burn, so I'ma let the streets burn, burn, burn, burn. Yo, Personnel said let it burn, so I'ma let the city burn, burn, burn, burn. Cut said let it burn so I'ma let New York burn, burn. Yeah, burn, New York, New York. Can't front on this, I'm a general. Salute me. What's up, that lover? Come on, son. Show that love. I wanna hear this on every station. Hot 97, 105, Kiss, New York. Stand up, burn. They told me to let it burn, so I'ma make this shit burn. Let's go. It's us. Goon Squad. F with us, but don't F with us. I got him. yeah. is er nog. Axel Rose nog steeds actief als eh, Guns N' Roses. Knocking on Heaven's Door hoorde je op deze prachtige Hemelvaartsdag 2012. Waar het nu tijd is voor de 10 domste kindernamen uitgedeeld door beroemdheden aan hun kinderen. Het eerste kindje van Chris Martin en Gwyneth Paltrow heet Apple. Misschien dat de volgende banaan of eh, grapefruit eh, genoemd kan worden. Filmmaker Robert Rodriguez, onder andere bekend van Sin City, Desperado en Machete, houdt van namen met de letter R. Zijn kinderen heten Rocket, Racer, Rebel, Rogue en Rhiannon. Maar als je dan Rocket Rodriguez heet, ik weet niet of je daar eh, heel erg blij mee bent. Nummer 8 dan, daar vinden we onze favoriete kok Jamie Oliver. Geen idee wat hij en zijn vrouw hebben gegeten, hebben voordat ze de namen bedacht hebben. Hun kinderen heten namelijk Buddy Bear, Petal Blossom Rainbow, Daisy Boo en Poppy Honey. Nicolas Cates. Hij is een enorme comicboekfan fan en eh, Superman is zijn favoriet. Dus ja, hij wilde zijn kind wel vernoemen naar zijn uh, favoriete stripboekenserie. Had zijn kind natuurlijk gewoon Clark kunnen noemen. Maar hij koos voor de planeet Kaal-L om zijn kind daarnaar te vernoemen. Michael Jackson die heeft eh, dus eh, zijn eerste geborene Prins Michael eh, genoemd. Hij dacht, oh, een tweede zoon, laat ik hem Prins Michael 2 noemen. Maar ja, in het dagelijks leven bleek het toch wat ongemakkelijk. Vandaar de bijnaam Blanket voor zijn tweede zoon. Op nummer 5 vinden we de acteur Jason Lee. Bekend van onder andere My Name is Earl. Hij heeft zijn kind Pilot genoemd. Ja, dat kan misschien nog. Maar dan als tweede naam ook nog Inspector. Dus hij heet dus gewoon Pilot Inspector. En het is helemaal vervelend voor het kindje, want eh, papa Jason Lee heeft eh, verteld hoe hij aan de inspiratie kwam om zijn eh, kind deze prachtige naam te geven komt uit het liedje van Granddaddy, He's Simple, He's Dumb, He's the Pilot. Op nummer 4 vinden we de zanger van de band Korn, hoewel zanger. Zijn naam is Jonathan Davis. Hij is een enorme South Park fan. Hij heeft eh, ongetwijfeld de aflevering Korn's Groovy Pirate Ghost Mystery gezien. En toen gedacht, eh, moet hij gedacht hebben, hey, leuke naam, laat ik mijn zoon Pirate noemen. En dan hebben we Rob Morrow van de tv-show Numbers. Hij staat op nummer 3 in deze bijzondere top 10. Zijn dochtertje heet Toe. Best grappig als je dan uh, Morrow van je achternaam heet. Dan heet zijn dochtertje dus Tomorrow. Daar is vast over nagedacht. Op nummer 2 vinden we een eh, man die helaas eh, niet meer onder ons is. Het is Frank Zappa. En hij was toch wel een, eh, een trendsetter in de jaren 60 van de vorige eeuw. Hij bedacht de namen Moon Unit en Diva Thin Muffin voor zijn kinderen. En dan zijn we aangekomen bij de nummer 1 van deze bijzondere top 10 op Radio 5 alleen. Het is de actrice Shannon Soseman. Zij, <laughs> ja, eh, zij heeft dus ook al een eh, prachtige naam gekregen van haar, van haar ouders. En zij koos voor de naam Audio Science voor haar zoontje. Nu heb je in deze top 10 een liedje voorbij horen komen. Het was eh, de inspiratiebron voor Jason Lee. En we gaan ook zijn inspiratiebron even aan je laten horen. Maar liefst 8 minuten 52 nu op Radio 5 Lane. Granddaddy, he's simple, he's dumb and he's the pilot. believe they want you to give in. 幸福。 een bijzonder bandje en dat was het. Granddaddy, he's simple, he's dumb, he's the pilot. Zo klonk Indie in de jaren 90. Indie 501 tot 10 uur vanavond. Mijn naam is Rob de Groen aangenaam. Misschien kun je het nog eh, herinneren, een eh, tweetal weekjes geleden, dat ik eh, helemaal super, super, super de puper was van het prachtige nieuwe album van Go Back to the Zoo. Nou, ik heb hier dus weer zo'n zo'n Nederlandse artieste, Miss Montreal het vorige album, nou, op zijn zag gezegd, ehm, ik heb het weinig op gehad. Maar dan dit zeg. Fantastisch. Gaan we de komende weken op donderdagavond regelmatig wat van draaien. Jouw eerste kennismaking. Better When It Hurts. I had a bottle And now I'm lying out on the floor. play me, but will any of these labels ever take me? Maybe. So is it really worth it? Cause I'd be lying if I told you everything was perfect. I'm not the best, probably not close, but I know a lot of kids that relate to my flows. So F you to whoever say I don't are blessings, the bad ones are lessons. I choose to live free at the cost of a bad impression. Cause sleeping till noon and drinking booze is adolescence, right? So this life seems to be a piece of cake, but it's tough to be sure when living on the leap of faith. Wait, just wait, It's to only take a minute. Before you jump to hate, take a moment and just listen. I said no to Harvard to follow a dream. Went to Duke first year, was a star of the team. Big man on the quad before the scar on my arm. Went from bench to the stage, look how far that is gone. Uh. And sometimes I kinda miss my old life. But being on stage just feels so right. Your book closed, I'm on the next chapter. Don't know what's gonna happen, but I worry about it after. I'm worried about tomorrow. I forgot to think about Mike Stad en Is It Worth It? Al moeilijk het is om als eh, beginnend artiest op de radio te komen. Nou, waarschijnlijk heeft u nog niet gehoord van Radio 5 alleen. Het is tijd voor eh, het spelletje Live or Live. Elke donderdagavond eh, tussen 8 en 9 deel 1 op Radio 5 alleen. En deel 1 bestaat uit het eh, ja, beluisteren van eh, twee fragmenten van twee artiesten die eh, deze of volgende week, in ieder geval de komende zeven dagen, ergens op een Nederlands podium hun ding doen. Ehm, ik heb gekozen voor twee acts die beide op London Calling volgende week staan. De eerste is Howler. dan hier speciaal voor jou keuze nummer 2. The Who Thang. Thing. Land of Giants. via studioradio 5 of eh, de chatbox waar je voorkeur naar uitgaat. Keuze nummer 1 is dus Howler, I Told You Once. En eh, keuze nummer 2 is Hooded Fang, Land of Giants. Het ligt in jouw handen wie jij airplay geeft hier op Radio 5 Het nieuwe soul-album van Jack White is uit en eigenlijk had het hele album als dit nummer moeten klinken. weer een nieuwe track van Lea Rosier op Radio 5 Leen, La Faya. En de film eh, Marley die draait natuurlijk eh, momenteel in die bioscoop. Eh, de documentaire over Bob Marley en zijn aanhang. En ja, natuurlijk was er in de wereldrijd door ook eventjes aandacht voor. En toen zeiden ze, ja, er gebeurt eigenlijk weinig op reggae-gebied. Volgens mij moet ze iets verder luisteren dan een neuslang eh, neus lang is. Heb je al een keuze gemaakt voor live or live? Laat het even weten via studio.radio501.nl of de chatbox. Je kunt kiezen uit Howler of Hooded Fang. En eh, straks in de tweede uur maken wij de winnaar bekend. Nu op Radio 501. In de 501 met Rob de Greel. Dit, dit is deze week de Radio 501 plaat voor je hoofd. Jouw radio. Echt muziek. Seems like I just never met a woman like you Baby, baby, I'm getting obsessed by you a lot of time thinking, what do I do? Damn, baby, dress and talk like I do She's the kind of woman that says I will buy you shades and a shirt. Shorty's independent, gotta be with her. I will love you, hold you, touch you, be with you from day to day. If you let me hold you, touch you, I will love you every day. I will love you, hold you, touch you, be with you from day to day. If you let me hold you, touch you, I will love you. Need somebody to buy her good She got it. She walking on the She got it. She She got it. That's why I really want her. She got, she got She got, she got it. She got it. She got, she got it. She got, she got it. She already got it, so I came with the Louis. She told me check the closet. Oh, okay, she got it. Yeah, I can't lie Miss Independent, born on the 4th of July. So when I wonder why, she wanted to. Everything I have, she got it too. When I come with the red, then she comes with the green. Her love don't cost a thing, but best believe she comes to see. Yo, L, she tickles me. Iced out Tiffany. they me up, baby, fat. Shorty walks on Italy. she got it like. Roger Dad, and every day I'm on the mind. Yeah, you She got it. She walking on the shake them off. They ain't got nothing on you, girl. Come like a boss, shoot shake them off. They ain't got nothing Shorty shake them all. They should call the cops cause you kill them when you walk. Go ahead, do your thing. All they do is talk, And they ain't got nothing on you, girl. gruwelijk verslavend plaatje is. Van de Alabama Shakes en Hold On op Radio 501. En we trapten deze, dit tweede uur van de Indie 501 af uh, met de plaat van je hoofd. L. Anthony en She Got It. Weet je wat zo lekker is? Als je morgen ook nog uh, vrij bent. En misschien deel je op deze eerste vrije dag uh, al het gevoel van de Drive-by Truckers. Laat ik zeggen, gooi het er even uit. over this fucking job. wil even stemmen voor Live or Live. Howler of Hooded Fang, studio at radio501.nl of de chatbox. Want ik ga zo meteen de winnaar bekendmaken. Tim Wild One op Radio 5 alleen. Ben met uh, fameuze bandleden in de geleden gehad. Onder andere Gary Moore en Snowy White. Ehm, maar mijn pop-encyclopedische kennis gaat niet zo heel ver of ik eh, weet of ze op deze track hebben eh, meegespeeld. Ga even kijken of Google daar het antwoord wellicht op weet. Ehm, jullie hebben gestemd op de live or live artiest voor vanavond. Je kon kiezen uit Howler of Hooded Fang. En dit doet mij dan weer deugd, hè? Ole oh, hebben natuurlijk al een paar keer gedraaid op Radio 5 Leen. En dan kiezen jullie toch voor het wat onbekendere Hooded Maar dat gaat volgende week helemaal veranderen tijdens London Calling in Amsterdam. Hier is Land of Giants. Radio 5 Leen let vooral op het prachtige drumwerk. Fang, winnaar van Live for Live vanavond tijdens eh, de Indie 501. Elke donderdagavond op Radio 501. Je hoorde eh, het prachtige nummer Land of Giants. En dan wil ik je dit uh, ja, pop, eh, informatie, stukje popinformatie over Thin Lizzy toch niet onthouden hoor. Wild One komt uit een eh, fantastisch jaar 1975. Nog wel ingezongen door originele zanger Phil Lynott, die helaas ook niet meer onder ons is. Maar ehm, ja, de beroemde leden als Snowy White en ehm, Gary Moore, die waren al niet meer aanwezig ten tijde van dit album. Ehm, dit jaar zijn overigens alle albums van Tin Lizzy als uh, deluxe edition op CD uitgebracht. Mocht je daarin geïnteresseerd zijn, um, ze zijn weer te koop dus. En ongetwijfeld tweedehands ook nog wel op dat eh, prachtige vinyl. Hier is Willy DeVille. out cheated before you start? Was there ever a chance? No, there was never five o'clock. I run down your street to your block, and up five flights of stairs. Up five flights of stairs. And in your laughter there's mission bells, colored lanterns, and carousels. And in this hallway is home. No, I'm not so alone. Radio 501. Daverende donderdag. Ik voor vandaag de Golden Earring en Avenue of Broken Dreams. Je zou denken, Avenue of Broken Dreams, Boulevard of Broken Dreams, zal allemaal niet zoveel uitmaken hoor. Maar daar denkt Green Day toch heel anders over.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 Radio 5 Jouw radio. Jouw muziek. Jouw muziek. Echte muziek. blijft ook een grappige beentje, hè? Nedersurf. Eens in de zoveel jaar doen ze Nederland weer aan als ze weer eens een nieuw album uit hebben. Dan komen ze weer optreden in een van die zalen. Voor dezelfde mensen die er altijd wel weer staan. Ik schaam mij uh, onder hen. High Speed Soul op Radio 5 alleen. Als introductie naar de populaire rubriek Soul Omdat Het Kan. We gaan er straks weer eh, zo'n talentje draaien uit de jaren 60, 70. Hoewel, deze neigt zelfs alweer een beetje naar de jaren 80. Toen werd er niet heel veel echte soul gemaakt. Eh, maar eh, ja, ik heb er toch weer eentje voor je eh, weten te vinden. Onbekend talent uit de jaren 80 met pure soul op Radio 5 alleen zometeen. Het had allemaal zo mooi kunnen zijn. Afgelopen zaterdag de Darcy's uit Canada. We draaien al een, ja, geruime tijd op Radio 5 alleen, misschien al een jaar. En ze waren in Nederland. En ik had met ze afgesproken, begin van de week al, van nou, laten we dat interview dan zaterdag doen. Eh, moest ik even een mailtje sturen naar het management. En daar ging het een beetje mis. Ik hoorde daar helemaal niets over. Eh, eh, ja, vrijdag nog mijn mail gecheckt. Helemaal niets daarover gehoord. Zaterdagochtend zelfs nog werkelijk geen berichtje over de Darcy's ontvangen. Vervolgens ben ik uh, ja, uithuizig geweest, onder andere van, vanwege Moederdag. En ehm, bleek dus dat er smiddags een mailtje naar mij gestuurd eh, was door het management. Of ik s'avonds dan de Darcy's wilde interviewen. Ja, dat was dus een beetje rijkelijk laat. En eh, daardoor ja, figureren zij als ehm, de gast die niet kwam in deze Indie 501. En des te frustrerend is het om te lezen dat ze momenteel een paar dagen in San Diego zijn om nummers te schrijven voor een nieuwe album. Daar hadden we dan mooi over kunnen hebben. Maar wat in de goed vat eh, zit, dat verzuurt niet. Dit is uh, ook redelijk recent nog van ze. Edmonton to Purgatory. Narcisse, we blijven contact houden. Eens gaat het ervan komen. En ze kunnen jouw hulp overigens nog wel gebruiken. Eh, dan moet je even naar hun Facebookpagina gaan. Ze willen namelijk graag dat jij een eh, omschrijving van hun muziek eh, geeft. Waarschijnlijk hebben ze dat nodig voor hun biografie of iets dergelijks. En ik hou de moed gewoon erin. Ehm, aanstaande zaterdag ga ik het opnieuw proberen. Dan met Sally Spring, ehm, die in Nederland is voor een, voor een tuinconcert in Hoorn, waar de studio van Radio 5 Leen ook eh, gevestigd is. Toen ik haar album eh, Mockingbird in 2006 kocht, dacht ik eh, dat het een ja, jong, nieuw, fris talent was. Helaas, het was al een... Nou, helaas, dat klinkt ook weer zo lullig. Maar het, het was al een dame op leeftijd. Het maakt haar muziek er niet minder prachtig om. we zijn zes jaar verder. Ik ga dus gewoon als oma Sally Spring ontmoeten. Misschien wil zij wel wat woordjes in de microfoon van Radio 5 Lane zeggen. Hier is Going to California. Route 66, don't know how many miles in a truck with all the kids for many days, many hours. Going to California. Oklahoma to California home. I'm leaving this old dust bowl load. It's been too long. Going to California. Sing with my honey about how we're gonna live. High on the hog with money left to give. Working in the day and loving at night. Can't wait to see my baby and hold him real tight. Going to California. Going to California. I've gotten five dollars left. Need to clean that windshield. Going out to Fresno where my honey works the field. Going to California. Hungry and dirty as we pull into town. My baby said to meet us and it swings us round and round. Going to California. Sing with my honey about how we're gonna live high on the hog with money left to give. Working in the day and loving at night. Can't wait to see my baby holding me tight. Going to California. Going to California. Seven was a mighty hard year, but we made it out to Fresno. Now we're living free and clear. Going to California. Oklahoma was a home, but we just couldn't stay. The wind and the dust just blew us all away. Going to California. Sing with my honey about how we're gonna live high on the hog with money left to give. Working in the day and loving at night. Can't wait to see my baby holding me tight. Call it cat. Aanstaande zondag geeft zijn concert in Hoorn. Eh, mocht je daar eh, nog heen willen, mail me even op robradio 5 Dan ga ik nog even met de organisatie bekijken wat ik eh, voor jou kan doen. Ehm, we kregen net even een telefoontje van een luisteraar. die had goed nieuws dat de moeder van Donna Summer nog wel leeft. Madonna. En ik heb goed nieuws voor die ene luisteraar. Ze maakt zelfs nog muziek. Moet je hier eens naar luisteren. Oh my god, I'm hardly sorry. Dus, dus de moeder van Donna Summer is dit. Zo oud als menig oma. But most of all because I love thee and I want so badly to be good. Good, good, good. so hypnotic. misbehave. Madonna. Sterkte met het verlies van je dochter Donna Summer. Zometeen, uh, ja, zo'n beetje als laatste wapenfeit in deze Indie 501, ehm, de populaire rubriek Soul Omdat Het Kan, is nog even een verzoekje voor iemand die ik ja, eigenlijk de hele avond heeft daar waarschijnlijk op zitten wachten. Sorry Marielle, hier is ze dan, Amy McDonald, Don't Tell Me That It's Over. Dit moet een afkomstig zijn van haar nieuwe album. Ik kijk er zo naar uit mensen. the best. Tell me what am I Begin begint te maken, komt hij binnenlopen. Hè? GW Stijl, hij is toch in de house voor een nieuwe aflevering van Geluid uit de Bunker. Je kunt er straks naar tienen weer naar luisteren. Jouw wekelijkse portie hip-hop tot eh, aan spookuur. Ehm, de rubriek Soul, omdat het kan. Ik heb hier weer een leuk 45 eh, toeren plaatje. Het is eh, van Andrew Davis en You Gave Me Soul. Hoor dat kraken. Davis en You Gave Me Soul. En als je dan zo'n eh, leuk uh, vinyl singeltje hebt, dan wil je toch ook wel weten wat dat eh, zo'n beetje waard is tegenwoordig. Dus ga je even googlen en dan kom je toch op zo'n bedragje van 50 euro. Je zal het maar in je huiskamer hebben staan, zeg. Zie CEO, oh, volgens mij moet je nog een beetje in de mood komen, weet je, een beetje acclimatiseren. Zal ik dan nog even een liedje voor je draaien? Laten we dan even lekker commercieel eindigen met een beetje female rap. Zullen we dat doen? Ja, doen we dat? Guyana en Harder. Ik wens je heel veel plezier met Gio zometeen. Geluid uit de bunker van 10 tot spookuur. En ik ben er volgende week weer. Uh, tot dan, hoi. He said he liked the way I do my dirty wine. I like that. my shine. He wanna take me home so I could spend the night.